Mensen werden onterecht als fraudeur bestempeld en behandeld. Daardoor zijn levens van zulke mensen vermorzeld. Dat kan morgen weer gebeuren volgens een speciale commissie. En bijna alle oppositiepartijen zijn bang dat dat ook echt gaat gebeuren. Omdat ze vinden dat het kabinet te weinig verandert. Zo'n groot schandaal, zo'n stevig rapport en dan zo'n slappe reactie. Aanbevelingen worden doorgeschoven, verder onderzocht of soms zelfs gelijk in de prullenbak gekieperd. Het is een schoffering van gedupeerde ouders. Het is een schoffering van de enquêtecommissie en het is een schoffering van deze Tweede Kamer. Als we aan blijven rommelen zoals we nu doen... dan weten we dat de uitspraak van de commissie... het kan zomaar weer gebeuren, een zekerheid gaat worden. Het debat, is vanochtend begonnen en duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de avond. Door het opblazen van twee gaspijpleidingen in de Oostzee... ging er zo'n 450.000 ton methaan de lucht in. Dat is bijna net zoveel als de hele Nederlandse landbouw in een heel jaar uitstoot. De twee Nord Stream buizen werden in 2022 opgeblazen. Door wie is nog altijd onduidelijk. Methaan is een gas dat warmte vasthoudt. Daarom leidt het lek tot extra opwarming van de aarde. Triest nieuws over presentator Martijn Krabbe. Hij heeft uitgezaaide longkanker en wordt niet meer beter. Dat heeft Krabbe samen met zijn dochter verteld aan de Linda. Hij schrijft er ook over op Insta. Eind januari vorig jaar ontdekte hij tijdens een vakantie in Thailand dat hij een een hersenbloeding had gehad. Die was veroorzaakt door de uitgezaaide kanker in zijn hersenen. Martijn Krabbe weet niet hoe lang hij nog te leven heeft. En medewerkers van vrachtwagenfabrikant DAF in Eindhoven... hebben voor miljoenen aan onderdelen gestolen. Dat gebeurde eind vorig jaar. Het Eindhovens Dagblad ontdekte niet veel later... dat er vrachtwagenonderdelen van DAFs werden verkocht op een Russische webshop. DAF heeft aangifte gedaan bij de politie... en zegt maatregelen te hebben genomen tegen de medewerkers. Het weer nog steeds op veel plekken mist. Op andere plekken is het bewolkt toe motregen. Morgen is er iets meer zon en het wordt net zo warm als vandaag, een gaatje of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend is de vertraging 10 minuten. En rijd je op de A9 van Diemen naar Alkmaar...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 Alles wijst erop dat een akkoord tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza dichtbij is. Qatar, dat bemiddelt tussen de twee partijen, heeft voor vanavond een persconferentie aangekondigd. Hogeschool Fontis in Tilburg is getroffen door een DDoS-aanval. Studenten en medewerkers konden tijdelijk geen verbinding krijgen met het computernetwerk. Inmiddels is het netwerk weer stabiel de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen heeft net zoveel methaanuitstoot opgeleverd... als de hele Nederlandse landbouw in één jaar doet. Het is daarmee het grootste gaslek uit de geschiedenis. Het weer, bewolkt en mistig, ook vanavond en vannacht. Ook morgen grijs met middagskans op wat zon en een graad of zes. sogno all'orizzonte manca le parole E io sì lo so che sei con me with pride, one that can't be denied.